Goedemorgen, ik ben Dielke Teerstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het Nederlands elftal kan tickets naar Qatar gaan boeken. Gisteravond stonden ze in de Kuip zonder publiek tegen Noorwegen. De laatste kans om zonder play-offs op het WK terecht te komen. En het lukte, zagen onze radiocommentatoren. Doe het, Bergwijn! Ja! Hij het! Ja! Hij zit! Bergwijn, of geeft hij maar de pijn? hij oh, geeft hem ja! En het is 2-0! Het is 2-0 voor Oranje! En ook bondscoach Louis van Gaal zag de 2-0 vanaf de zijlijn. Hij zat ietsje verder weg dan normaal. Vanwege een heupbreukje kon hij het veld niet op en zat hij in een rolstoel in een skybox. Toch had hij een topavond. Ik vind echt dat ze vandaag het plan fantastisch hebben uitgevoerd. En, en uh, we hebben ook eh, twee doelpunten gemaakt. Dus ja, het is fantastisch. Veel Tweede Kamerleden slapen waarschijnlijk nog even uit. Ze hebben het tot diep in de nacht gehad over de 2G-coronaregel. Je krijgt dan alleen nog een QR-code als je bent geprikt of genezen. En niet meer als je bent getest. Ook kleine oogjes voor verslaggever Wilco Boom, die heeft het debat gevolgd. Geen enkele partij zit erop te wachten op zo'n 2G-systeem. Maar het is zeker niet uitgesloten dat dat systeem er toch gaat komen. Dat er toch een meerderheid voor blijkt te zijn. Er is nu dus nog geen knoop doorgehakt. Dat gebeurt volgende week. Een deel van Canada heeft last van regen, overstromingen en aardverschuivingen. De stad Vancouver is bijna helemaal afgesloten. Wegen zijn ondergelopen. Afgelopen zomer had Canada ook al last van extreem weer. Toen was het bloedheet, bijna 50 graden. We hebben een geboortegolfje te pakken. In ons land werden in de eerste negen maanden 6800 kinderen meer geboren dan andere jaren. CBS denkt dat we uiteindelijk uitkomen op 180.000 kerstverse babytjes. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds 2011. Onderzoekers noemen het een klein corona-effectje. Het weer is bewolkt en regenachtig. In de loop van de dag breekt de zon vaker door. Het wordt 9 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat file tussen Amsterdam Slotervaart en Buitenveldert 4 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk, twee rijstroken zijn dicht. De A10 Noord richting Zaanstad tussen de afrit Volendam en de Koenternol 4 kilometer file met 20 minuten vertraging.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 I hate to hear you crying over the phone, dear. For seven years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. Mm. So when the night feels like forever, mm, I remember what you said to me. I know you've been hurt. until they're running out. You're on the other side of the storm now, you should be so proud. Better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever, I'll remember what you said to me. I know you've been hurt. just won't come And soon we'll be dancing in the sun. We'll be dancing in the sun. And we'll sing your song together. And we'll sing your song together. And we'll sing your song together.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 Het wordt pas volgende week duidelijk of het kabinet groen licht krijgt voor het invoeren van de 2G-regel... waardoor mensen op sommige plekken alleen toegang krijgen als ze gevaccineerd zijn of genezen van corona. In de Tweede Kamer hadden onder meer het CDA en ChristenUnie nog allerlei vragen over 2G. De Volkskrant schrijft over een concept-regeerakkoord van VVD en CDA... dat al in september is geschreven... en dat een betrokkenen bij de formatie in de trein heeft laten liggen. De twee partijen pleiten in het stuk voor forse maatregelen tegen de woningnood... een miljardenfonds om boeren uit te kopen... en gratis kinderopvang voor de meeste mensen. Nederlands elftal heeft zich voor de elfde keer geplaatst voor het WK voetbal. Met een 2-0 zege tegen Noorwegen werd Oranje groepswinnaar. Het weer, eerst af en toe regen, later ook zon bij een graad of 11.